Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De oppositiepartijen zijn niet tevreden over het regeerakkoord van VVD en PvdA. Dat is vanmiddag gepresenteerd en daaruit blijkt dat het kabinet Rutte 2 16 miljard euro wil bezuinigen en hervormen. Volgens PVV-leider Wilders zijn de plannen slecht voor de economie. SP-leider Roemer is blij met de inkomensafhankelijke zorgpremie en het kinderpardon... maar hij is er niet mee eens dat de marktwerking in de zorg blijft bestaan... CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma zegt dat gezin met kinderen de klos zijn... omdat de kinderbijslag naar beneden gaat. In het akkoord is onder meer afgesproken dat de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt... en provincies worden samengevoegd. De minimumleeftijd voor het kopen van alcohol gaat naar 18... en er komt een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. De Amsterdamse PvdA-wethouder Ascher vertrekt uit Amsterdam... om vicepremier en minister van Sociale Zaken te worden... Hij wil de nieuwe vloer leggen onder de verzorgingsstaat. Hij is voor de zomer al gevraagd om minister te worden... als de PvdA in de regering zou komen. Ascher ontkende lang dat hij zou vertrekken naar Den Haag... maar omdat er werk is te doen voor Nederland... heeft hij na lang nadenken toch ingestemd. In zijn woonplaats Amsterdam is schrijver Bernlef overleden. Hij werd geboren als Hendrik Jan Marsman en schreef romans, verhalenbundels, essays en dichtbundels... Bernlef brak in 1984 door bij het grote publiek met Hersenschimmen. Een roman over een liefdesgeschiedenis die eindigt door dementie. In Nederland en België zijn er ruim 1 miljoen exemplaren van verkocht. Bernlef won meerdere prijzen. Voor zijn boek Publiek Geheim kreeg hij de ACO Literatuurprijs... en in 1994 kreeg hij voor zijn poëzie de PC Hoofdprijs. Schrijver Bernlef is 75 jaar geworden. Het weer, bewolkt en regenachtig. Vannacht geleidelijk droger en het koelt af tot een graad of 5. Morgen afwisselend wolken en zon. Er is een kleine kans op een bui. Het wordt maximaal 10 graden.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 Het gouden oude programma van onze lokale radio. Het is weer oneven week en eh, we hebben een gast. En wij hebben uitgenodigd eh, Betty van Voorst. Betty van Voorst, voor de trouwe luisteraars op de zaterdagochtend... die kennen haar wel als presentatrice van eh, Goedemorgen Zandvoort. Zij heeft een hele mooie lijst ingeleverd. En dat gaat van Rijn de Vries tot aan die Purple. Het en alles wat er tussenin zit. Hartelijk welkom, Betty. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ehm, we hadden net al eh, zitten babbelen en jij bent gewoon een Veronica-mens. Ja, dat klopt. En daarvoor was net dit nummer. Ik... Eh, ik zei net tegen je, ik kan me nog zo herinneren... de zaterdagmiddag met mijn transistorradio. Het afscheid van het schip Veronica. En dit was het laatste nummer. Ja, ja. <laughs> is mogelijk, hè? Ja. ja. die tijd heb ik natuurlijk ook meegemaakt. Ehm, we moeten ook nog even melden dat uh, eh, Silver Robbie... onze vaste geluidstechnicus... Ehm, ja, die is gewoon overgelopen naar het bestuur. Ja. Ja. <laughs> dus we hebben Mag vanavond... je niet eigenlijk, hè? Eh, hij eh, heeft geregeld dat Pascal van der Beek... een van de beste technici die CFM heeft eh, achter de knoppen staat. Hartelijk welkom Pascal. Geweldig dat je er bent. Want ik, eh, anders was je gewoon niet doorgegaan hoor. Ik zie dat klopt. <laughs> dat weet ik. Ik was keurig deze zaterdag op tijd gevraagd om te komen draaien. Ja, lekker op tijd hè? <laughs> Ja, ja, ja, ja. ja, en ik stuur hem eh, gisteren die, de, de playlist. En hij uh, zei, oh ja, ik kom niet. Pascal is er. Ook, ook leuk. Ah. <laughs> om te weten. Ja. Goed. Ehm, we gaan weer drie nummers achter elkaar draaien, Betty. We gaan beginnen met eh, Sympathy van Steve Roland en de Family Dog. Ja, dat is, eh, dat is gewoon heel erg mooi. Lekker muziek, hè? Ja. Steve Rowland, überhaupt mooie muziek prachtig. En ook zonder Family Dog ook, ook, ook, het, ook het, gewoon het hele, ja, de opbouw van het nummer, de, de, de, sfeer erin, dat is gewoon... Eh, ja, kippenvel. Ja, kippenvel. Dan eh, Gilbert O'Sullivan, je zei dat je een hele tijd niet gehoord hebt. Nee, klopt. Ik heb nu natuurlijk, heb even die lijst ook, eh, de nummers uitgezocht. En dan ga je weer wat nummers terugluisteren op YouTube. En dat is gewoon heel leuk. Ik ben er echt een hele avond mee bezig geweest. Je kan er echt heel wat op vinden, hè, YouTube, qua muziek. echt hoor. Heel veel oude muziek staat er ook gewoon op. En Gilbert O'Sullivan, ja, we hadden natuurlijk top op. En, en we hoopten altijd maar dan weer hoopte ik dat hij in de, <laughs> weet je, hoog zou staan, dat hij ook zou komen. Want dat was natuurlijk een heel apart eh, manneke achter die piano. En eh, een beetje muziek. verliefd op. En mooie muziek. <laughs> Ja. en dan uh, eh, Chai Coltrane, Go Like Elijah. Ja, en dat is gewoon, dat vond ik altijd een dame die, heeft zoveel energie in de Daar krijg ik kippenvel van, van deze muziek.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 Ja, lekker. We hebben allemaal gedanst, hè? Ja. ja. een eh, beetje leuk. einde van de hippie-tijd. Ze was ook eigenlijk min meer gekleed eigenlijk. Ze was een beetje een hippie, hè? Ja, ja, ja. ik was toen wel heel jong en ik, heb de hippie-tijd niet echt meegemaakt. En uh, het is wel jammer. Ik, ik, was, ja, Kijk, als ik zeg uh, Woodstock is 69, toen was ik 17. Ja, en dan was het eigenlijk al volop hippies natuurlijk. Ja, volop. Dus ik ben een hele late hippie. <laughs> ja. Maar wel een hele mooie tijd meegemaakt. Ehm, House for Sale. Ja. Van de groep Sense. Uh, <laughs> ja. ja, dat is gewoon. Als, dat nummer, als ze dat nummer zingt, Margriet Heshuis, dan kan ik krijg ik altijd ook echt die emotie helemaal erbij. Van een huis wat te koop staat. Je en gaat eruit. Dat brengt zij, ja, je gaat eruit, je gaat iets achterlaten. Zoveel herinneringen natuurlijk. Ja, en dat vind ik altijd, bij dat nummer heb ik altijd weer hetzelfde gevoel. Dus daarom... Eh, Oké. En dan eh, James Brown. It's man's, man's, man's world. Ja, James Brown was natuurlijk in die tijd gewoon spannend. Voor mij tenminste. Ik was nog eh, vrij jong. En dan is al, hij natuurlijk ook de seksmachine. En ja, dat was gewoon hele spannende muziek. <laughs> en, dat, eh, en het is nog steeds heel erg Ja, het is gewoon een schitterend nummer. En What's a World Without a Woman or a Girl? Ja. Dat wil ik zijn. <laughs> Dan eh, Melanie. Ja, en, als ik me goed herinner heb ik een, live versie meegenomen van Beautiful People. Ja, eh, Melanie, Beautiful People, dat is echt een nummer wat ook nu... Als je nu bijvoorbeeld... Ik, ik, doe nog wel, ik ga wel naar yoga en dergelijke. En ook wel naar workshops. En dan heel vaak wordt dit nummer als afsluiting gedraaid. Gewoon, we zijn allemaal mooie mensen. En ja, dat nummer is gewoon, dat is ook zo'n tijdloos nummer. Ik hoop dat ze het over gewoon 50 jaar nog draaien. Ongetwijfeld. En iedereen mooi Als ik nog 50 jaar mag leven, dan komt er nog een keer tevoorschijn. Ja. Dan maak je niet <laughs> ongerust. Op de maandagavond ja. van Oneven weken. Ik luister nog steeds naar Golden CFM. En eh, we zullen even uh, Pascal aan het werk zetten.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 Ja. Weet die, eh, dat, ja, dat is weer eens wat anders live, hè? Dat, eh, Ja, hè? Ja, dat klinkt het toch, ja. Goed. Iets persoonlijker. Ehm, hele mooie nummers meegenomen. veel Nederlandse producties, Engelstalig als zowel als Nederlandstalig. We gaan eerst even naar, naar een van de ja, de bouwstenen van de popmuziek. De Beatles natuurlijk. Ja. En daar heb je Let It Be uitgezocht. Ja. En eigenlijk um, is de Beatles was niet, was echt voor mijn tijd. Ik weet wel, ik had... Ja, die zijn in 69 gestopt. Ja, want ik heb een, eh, toen was ik tien, dus Beatles, eh, maar ik had weer een tante die was tien jaar ouder. Dus dan <laughs> hoorde ik veel Beatles, maar Let It Be, ja, dat is ook weer zo'n tijdloos nummer, laat het zo zijn. En ja dat nou, is ook weer zo mooi. Ik heb daar een goed gevoel bij. Ja, ik, ik vind dat eh, zo moet het ook in de wereld zijn. Daar moeten we ook naartoe. Let it be. En eh, ja. Daarna eh, iets heel speciaals. Ja. Ehm, volgens mij is de, is, heeft de man één hit gehad en dat is deze. Dat is Rijn de Vries en die zingt dan Patsy. Ja. Ja, dat is, eh, dat is, dat zong ik eigenlijk vroeger. Ik, uh, ik, ik het is een trouwens, het is oorspronkelijk een Engelstalig nummer. Ja, heb ik gezien. Want ik heb het teruggezocht allemaal, van wanneer het was. En ehm, dat nummer, dat, ehm, ik speelde vroeger gitaar. En eh, dat kon ik op mijn gitaar spelen. En mijn kinderen, daar, daar zong ik het altijd mee. Die kenden het ook helemaal uit hun hoofd. Hoe ik het ooit heb geleerd, ik weet het niet. Maar het leuke... vroeger de teksten stonden de muziekexpress, dat weet ik nog. Ja, dat klopt. En... En het leuke is dat Albert-Jan en, ehm, en eh, Rob, eh, op zaterdagmiddag eh, een keer een nummer voor mij draaiden. En dat was dit nummer. En hun wisten dit niet, dat ik het vroeger altijd al oh, zong. dus nu inmiddels roepen hun altijd ja. tegen ze als ze me zien Patsy. En ik denk, ja, dat kan niet <laughs> ontbreken Ik zou zeggen, dat was je bijnaam inderdaad. Ja. <laughs> Oké, en dan als laatste van dit blok uh, Dien met uh, Do You Love Me. Ja. een Nederlandse productie. Ja, dat is, ehm, ja ik was, dat is natuurlijk de tijd dat je ehm, veel... we hadden heel veel discoavonden. En dan altijd aan het eind van een discoavond was er altijd wel een schuifelnummer. En dat was natuurlijk het spannendst. <laughs> en, licht eh, uit. <laughs> ja, en dan ging het licht uit en dan ging je schuifelen. En op Do You Love Me eh, heb ik dat denk ik regelmatig gedaan. <laughs> Ja. Oké, okay, ga laat maar horen, Peter, uh, Pascal. Wou ik zeggen, gaan we schelden. when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. whisper words of wisdom, let it be. And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer it be? is cloudy En voor Rob Harms, laat doorgaan. Doende. dat veel van me houdt. Kaal en versleten zijn Patsy haar kleren. Ondanks die kleren hoort Patsy bij mij. Thuis wil geen mens van mijn meisje iets weten. Toch gaat mijn liefde. Maar haar nooit voorbij. Betsy, ik word toch bij jou. Nooit wil ik een ander als vrouw. Ook al woon je in een krot met de huisdeur kapot. Je weet toch hoeveel ik van je hou. lig ik rustloos te dromen. Ik zie hoe je wacht in die sombere straat. Denk dat ik niet meer bij je zal komen. Maar als ik kom is het misschien al te laat. Laatst vroeg een buurman heel zachtjes aan vader. Ken jij die Betsy? Ze kwam wel eens hier. Het meisje is aan haar einde gekomen. Gisteren vond men haar in bij mij. Betsy, straks kom ik bij jou. Love me. I love you more than words can say. I love you. Yes, I do. like a rose meets water. I need you. Yes, I do. much loving I hope you never hurt me. You love me. I said I love you All the words can say. I love you. Yes, I do. I do. slot te nemen, draait hij ineens die schijf open. Ja, tuurlijk. heerlijk toch? <laughs> Ja. Eh, goed, eh, Dear Memories. We gaan naar Bed Mittler. Ja. De Rose. De Rose, ja. Dat is... Ehm, ja, dat is eigenlijk een beetje een verdrietig nummer voor mij. Omdat eh, dat was het begrafenisnummer van mijn moeder. En, eh, maar het heeft ook weer een hele mooie betekenis, want het is namelijk een hele mooie tekst. Toch mooi van je dat je dat dan wil laten draaien. Ja, ik wil het echt als een ode aan mijn moeder. Eh. Oké. Ja. Dan gaan we Nederlandstalig, D.C. Lewis. Ja. Mijn gebed. Ja, oh, dat is, vond ik zo oh, oh, fascinerend. Ook Putten, hè? Ja, ik kwam uit Putten en eh, daar ben ik geboren en daar woonde ik toen. En dat is natuurlijk best wel veel naar de kerk. Ik zat op een christelijke school. En dan komt opeens iemand met zo'n plaat. En eigenlijk dacht ik, oh, dat mag eigenlijk helemaal niet. Dat is zondig, hè? Eh, maar ik vond het... Alleen voor het orgel. Ja, och, ik kon er echt helemaal... en dan die orgelmuziek, nou ja, ze gaan het zo wel horen. Ja, ja en dan, eh, eh, ja, echt bedouwen. De oude mensen, de oudere mensen, <laughs> onze leeftijd... die weten natuurlijk dat dat erop Oud was. Een van de grote mannen van de Radio Veronica. Daar komt Veronica weer terug. En dat, dat speelt zich eigenlijk ook een beetje in de kerk af. Ja, ja. En eh, kom uit de bedsteen, mijn liefste. Ja. en dat was ook weer zo'n spannend nummer. Want ja, jongen, dat doe je, dat zing je dan toch zomaar. En het <laughs> kwam s'avonds altijd in de fruitmond als we stonden af te wassen. Dus dan eh, stonden we dat heel hard mee te zingen. Ja, ook weer een, bijzonder nummer. Ja, oké. We gaan naar drie nummers luisteren. Bed Midler, Dizzy Lewis en Egbert Douwen. maestro. Play that song. I always like that song. Oh, mom. Some say love is a river that drowns the tender reed. Some say love it is a razor that leaves your soul. see speed is zal komen kijken naar de bruidegom die in zijn hempie staat. Oh, kom uit de bedstee, mijn liefste. Het is vandaag toch onze huwelijksdag. De kosten luidt al urenlang de klokken. Hij zweet zich rot en de kippen zijn van slag kerk zit al een tijdje op vol familie. De organist die speelt zijn vingers blauw. De kachel van de kerk is ook bezweken. En ieder zit te barsten van de kou. De misdienaartjes worden zo balorig. Ik zag er eentje met een pijlenboom. Ze speelden Indiaantje op de kansel. En je moeder kreeg een pijltje in de oog. Oh, kom uit de bed, schreeuwen liefste. De hele zaak loopt vreselijk uit de hand. Voor het tientje gaven de getuigen een interviewtje aan. zijn rechteroog wel dicht. De kosten zijn me onder het luiden. Waar blijft ze nou? Zo gaat toch alles mis. De zaak moet rond zijn over als je het niet erg vindt, ga ik zo meteen naar mijn bed steken. Als je het niet erg vindt. <laughs> dat is toch weer een lange dag vandaag. Eh, ja, ehm, het klokje van gehoorzaamheid, uh, ja. helaas. Ja. Het tikt. En je wil per se nog één nummer horen. Ja, en dat is... En dat eh, heb, daar heb je dan ook speciaal uitgezocht? Ja, Rams Shaffi met Laat Me. Dat is echt mijn nummer. Ja, en ik heb ook een schilderij van hangen in mijn woonkamer. En ja, het is ook een beetje mijn leven. Oké, laat me. Laat maar van Chaffee is de laatste. Dank u wel voor uw aandacht. Over twee weken zijn we er weer. Wellicht met eh, Willem van Densen als gast. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. En anders ga ik het gewoon weer lekker zelf doen. Helemaal geen probleem. Geen probleem. Dank u wel voor de aandacht. En graag tot de volgende keer. Dag. misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al tot de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik altijd wel verdwalen, maar dat houdt de zaak in evenwicht. Dus laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden nooit vergeten. Want wie mij lief is, blijft mij lief. Maar waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze eens wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Komt vanzelf weer voor elkaar. Dus laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me. zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar.